In de westelijke provincie Qinghai, bij de grens met Tibet, deed zich een beving voor van 6,9 op de schaal van Richter. Daarna zijn er diverse naschokken geweest. Chinese autoriteiten zijn bang dat de dodental nog zal stijgen... omdat er nog veel slachtoffers onder het puin liggen. De getroffen streek is weliswaar niet zo dicht bevolkt... maar de huizen van de weinige steden en dorpen zijn zo slecht gebouwd... dat ze vrijwel allemaal zijn ingestort. In Hogeveen is vannacht bij een tankstation een pinautomaat van de Rabobank opgeblazen. Onbekend is welk bedrag de daders hebben buitgemaakt. Het tankstation is van voorzitter Klok van de Belangenvereniging van Tankstations in Nederland. Volgens Klok hebben de daders gasflessen gebruikt om de explosie te veroorzaken. Bij de plofkraak is veel schade ontstaan. De laatste vier maanden van vorig jaar zijn zo'n 29.000 jongeren aan een baan, leerwerk, plek of stage geholpen, schrijft minister Donner van Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer. Hij spreekt van bemoedigende eerste resultaten van het actieplan jeugdwerkloosheid van het kabinet. Vooral allochtonen en jongeren zonder afgeronde opleiding zitten, langer, zitten lang zonder werk. Zorgverzekeraars hebben in 2009 meer onterechte declaraties opgespoord dan het jaar daarvoor. 184 miljoen euro werd ontdekt. 2008 was dat 100 miljoen. In veruit de meeste gevallen gaat het niet om fraude, maar om per ongeluk verkeerd ingevulde declaraties. De 47 landen die hebben deelgenomen aan de topconferentie over nucleaire veiligheid... hebben afspraken gemaakt om de risico's van illegale handel in kernmateriaal te beperken. Zo willen de landen dat binnen vier jaar al hun nucleaire materiaal veilig wordt opgeslagen, zodat het uit handen blijft van terroristen.